Jeroen van Kamp met het nationaal Journaal. Agenten die ervan verdacht worden ten onrechte geweld hebben gebruikt... moeten anders worden berecht, dat vindt minister van de Steur. Binnenkort komt hij met een wetsvoorstel. Afgelopen zomer leidde de discussie over politiegeweld op... na de dood van de Arubaan Mitch Henriquez. Bij zijn arrestatie gebruikte agenten een nekklem, waardoor hij overleed. Een betrokken agent werd veroordeeld wegens poging tot doodslag. Van der Steur wil kijken of het mogelijk is... om een bijzondere strafbepaling op te nemen in het rechtssysteem. Hoe die eruit moet gaan zien is nog niet duidelijk. Nog altijd zijn duizenden migranten op weg naar Noord- en West-Europa, vooral naar Duitsland. Gisteren kwamen nog 2000 mensen Griekenland binnen en ook naar Hongarije komen nog steeds vluchtelingen die verder willen reizen. In Budapest wordt meer politie ingezet, maar vluchtelingen die een treinkaartje hebben kunnen gewoon doorreizen naar Oostenrijk. Volgens Europese afspraken moeten vluchtelingen geregistreerd worden in het eerste Schengenland waar ze aankomen. Afgelopen weekend weken Hongarije en Oostenrijk in overleg met Duitsland af van de regels, omdat er een humanitaire noodsituatie dreigt te ontstaan. De Europese Commissie trekt 500 miljoen euro uit om boeren te compenseren. Het grootste deel gaat naar de zuivelsector. Dat is bekendgemaakt terwijl boze Belgische, Franse, Duitse en Nederlandse veehouders protesteren in Brussel. Ze bekogelden agenten met eieren, gooiden met stoeptegels en staken autobanden in brand. De boeren vinden dat ze veel te weinig betaald krijgen voor hun melk en vlees. De Britse luchtmacht heeft met een droneaanval twee Britse Syriëgangers gedood. Dat heeft premier Cameron bekendgemaakt. De twee werden op 21 augustus in de Syrische plaats Raqqa gedood. Een van de Syriëgangers zou plannen hebben gemaakt voor bloedige aanslagen op Brits grondgebied. Daarom noemt premier Cameron de droneaanval een actie uit zelfverdediging. Het weer vanavond en vannacht wordt het niet helemaal droog. Er zijn wel opklaringen en het koelt af naar 13 graden.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 Je Robert Mitzel met Day Job. Jeff Woolsey neemt ons mee naar Mexico. Vervolgens gaan we luisteren naar Jeff Chance met een song die mijn hart goed doet. Those Old Country Songs, waarmee er een eind komt aan dit openingsblokje. Wish that I were down in Mexico with wide sunny beaches and warm ocean breezes waiting for me down in Mexico. Drinking margaritas with pretty senoritas and sipping on the gold that I love so. Well, I won't pay any taxes, I'll just play my axes soaking up the sun in Mexico. When I hit that southern border, I'll put in my order and take it just as far as I can go. I wish that I were down in Mexico with wide sunny beaches and warm ocean breezes drinking margaritas with pretty senoritas, sipping on the gold that I love so. pretty girl beside me. I'll leave all my worries way back home. I won't remember what she said when she treated me so bad. I'll be soaking up the sun in Mexico. Wish that I were down in Mexico with white sunny beaches and warm ocean breezes waiting for me down in Mexico drinking margaritas with pretty senoritas, sipping on the gold that I love so.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 Luister naar het hartverscheurende Half Moon en je weet exact wat ik bedoel. Lindy Ortiga. I've been wondering about the part of you that hides. You're tucked in. Een doorgewinterde veteraan, Kenny Weir, is een veelzijdig schrijver en muzikant. Soepele zang, mooie harmonieën maken het album Every Time You Call Me Whiskey tot een prima country product. If You're Going Honky Tonking is terug te vinden op het juist genoemde album. Keep your chicken in the kitchen if you're going honky tonking tonight. find a one night lover, but you'll never find your missus right. You know you gotta keep your head when you're basking in those neon lights. So keep your chicken in the kitchen if you're going honky talking tonight. You know you got a real bad record. Women can't be that hard to find. You always come home with a loser chicken in the kitchen. If you're going off, you're talking tonight. You'll find a one night lover, but you'll never find your missus right. You know, you gotta keep your head when you're basking in those neon lights. So keep your chicken in the kitchen if you're going off, you're talking tonight. out I could. It's with your little head you do your thinking just because you can doesn't mean that you should. Keep your chicken in the kitchen if you're going off and talking tonight. You'll find a one night lover, but you'll never find your missus right. You know you gotta keep your head when you're basking in those neon lights. chicken in the kitchen if you're going honky talking tonight. Keep the chicken in the kitchen if you're going off honky talking tonight. De cover van deze week. Een heerlijke, talentvolle jeugdband, variërend in leeftijd van 12 tot 15, heeft deze band duidelijk een toekomst in de bluegrass. Hun aanbod van muziek is ondefinieerbaar. De jeugd heeft de toekomst. Luister hoe zij het vanaf brengen als ze Till a Tear Becomes a Rose vertolken. Adam McPeak en Mountain Thunder. mail naar info at crossroadsmusic.nl. De mensen die de serie Sounds Like Nashville volgen kennen de actrice Lucy Hill. Deze dame zingt ook en You Sound Good To Me is een van haar singles. Crossroads met de act van de maand. I Love the Way You Love Me is geschreven door Victoria Shaw en Chuck Cannon en opgenomen door John Michael Montgomery. Het werd uitgebracht in maart 1993. Het nummer bereikte de top van de country charts en was daarmee de eerste nummer 1 hit voor John Michael Montgomery. Crossroads, nummer 1 country hit. like the feel of your name on my lips, and I like the sound of your sweet, gentle kiss, and the way that your fingers run through my hair, and how your scent lingers even when you're not there, and I like the way your eyes dance when you laugh how you enjoy your two hour bath, and how you convinced me to dance in the rain with everyone watching like we. Crossroads met de act van de maand. John Michael Montgomery had de primeur met deze sentimentele song, met dito videoclip. Het scoorde eerst goed in de countrylijsten, in zowel de States als Canada. Daarna scoorde hij ook in de poplijsten. I Swear stond daar 20 weken genoteerd, maar kwam niet verder dan een 42e plaats. Voor Nederland was er sprake van een notering in de tipparade, maar verder kwam het niet. Crossroads, nummer 1 country hit. questions in your eyes. I know what's weighing on your mind, but you can be sure I know my part. Cause I stand beside you through the years. You'll only cry those hands Yeah. your dreams with these two hands. We'll hang some memories on the wall. And when they're still. Wade Hayes' nieuwe album Go Live Your Life is nog niet zo lang geleden verschenen. Het is niet overdreven om te zeggen dat dit het belangrijkste album is dat hij ooit gemaakt heeft. Het is vijf jaar sinds mijn laatste album en in die tijd heb ik in veel angst, veel hoop en veel herstellen geleefd, aldus Wade Hayes. Wade schreef negen van de tien nummers op dit album tijdens zijn gevecht tegen darmkanker. Het schrijfproces was echt therapeutisch voor hem en hij deelt deze nummers zo graag met iedereen. Een van die nummers is Remember the Alimony. Old friends like you healed up well. I know that divorce really can be hell. Good to see you out about with someone else. So that's good. Yeah, that's great. Man, I get it. She sure is fine, and I can tell what you're thinking by the look in your eye. But they say love's a battlefield, so keep in mind what this good friend has to say. Remember the alimony, the high cost of matrimony, before you plan another set. on, we'll take a ride to that house where you used to reside. See whose truck's parked there outside. It ain't yours. <laughs> That's bad. Yeah, y'all started fussing day and night till it ended up in a big courtroom fight. But once upon a time, she was Mrs. Right. Then she took all you had.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 De Birds namen Sweetheart of the Rodeo met tussenpozen van 9 maart tot 24 april 1968 op. In Amerika kwam Sweetheart of the Rodeo niet hoger dan de 77ste plaats in de albumlijst van Billboard. In Nederland kwam het album op 21 april 1973 op een 16e plaats de albumlijst binnen en haalde op 5 mei 1973 de hoogste notering met een zevende positie. Tijdens deze periode bestonden de Birds uit de zangers-gitaristen Roger McQueen en Graham Parsons, bassist Chris Hillman en drummer Kevin Kelly. Vlak na dit album verlieten Chris Hillman en Graham Parsons de Birds. Ze richtten de Flying Burrito Brothers op. Critici noemden Sweetheart of the Rodeo het eerste country rock album. The jukebox is playing The people are dancing and having their fun. And I sit here thinking about what you have done to try and forget you. I've turned to the wine an empty bottle, a broken heart, and you're still on. the bottle runs dry. De Latijns-Amerikaanse countryzanger Johnny Rodriguez werd eind augustus 1998 gearresteerd in zijn huis na het neerschieten en doden van een drankmaatje van hem, Israel Bosco Borrego. Hij zag hem aan voor een inbreker. Hij werd beschuldigd van moord, maar werd een jaar later vrijgesproken door een jury op grond van zelfverdediging. Aan de vooravond van zijn proces werd hem gevraagd of zijn leven was als een country song. Ik denk dat het zo is, zei hij, maar wel een slechte. Daar bedoelde hij Ride In My Thumb to Mexico zeker niet mee, want die song bracht hem veel succes.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 Running on Empty kwam op 7 januari 1978 binnen in de Nederlandse LP Top 50 en bereikte op 28 januari 1978 een 19e plaats als hoogste notering. Als ik de naam Jackson Brown lees, denk ik altijd aan de song Linda Paloma, een juweeltje. Ik hoorde het nummer lang, lang geleden voor het eerst bij de BRT. Schitterend. At the moment the music began And you heard the guitar player starting they play The light in your lover's eyes disappears in the light. achter ons.